Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Amerikaanse Senaat is de tweede impeachment tegen oud-president Trump begonnen. De zaak gaat over de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Veel Amerikaanse politici vinden dat Trump zijn aanhangers die dag zo ophitste... dat hij schuldig is aan het veroorzaken van de opstand. De democratische senaatsleider opende de zaak, al ging dat trouwens niet heel soepel. Mr. President, in a moment I will call up a resolution to govern the structure the second impeachment trial of, president, of Donald, John, Donald John Trump. Als Trump schuldig wordt bevonden mag hij nooit meer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook raakt hij dan de uitkering kwijt die alle oud-presidenten krijgen. Het kan alleen als ook veel partijgenoten hem laten vallen. De kans dat dat gebeurt lijkt niet zo groot. De problemen op het spoor door de kou en sneeuw zijn nog niet voorbij. Op dit moment zijn mensen nog druk bezig om de Hanselijn tussen Amsterdam Centraal en Lelystad Centrum. En tussen Lelystad Centrum en Zwolle sneeuwvrij te maken. Ook tussen Utrecht en Hilversum en tussen Alkmaar en Beverwijk rijden geen treinen. In het park in Nijmegen zijn aan het eind van de middag honderden mensen weggestuurd. Rond de 500 mensen waren aan het snowboarden en sleeën en hielden zich niet meer aan de coronaregels. Agenten hebben geen boetes uitgedeeld. En ondanks de sneeuw en kou werd er vanavond weer eens gevoetbald. Vitesse had in de beker veel moeite met Excelsior en ook wel met de VAR. Die keurde de enige goal van de wedstrijd af. En dus zag een bibberende verslaggever Arman Afsaroglu de bui na 90 minuten al hangen. Ik zag mijn warme huisje al voor me. Ik denk, eh, ik kom eraan. Eh, die verwarming die staat al te loeien daar. Maar helaas, we gaan nog even door hier, 90ste minuut. En de zit nu voor vroeg. Die geeft hem mee naar de linkerkant naar Manhoef. Die legt hem klaar. Nou, dit is dan de kans en die gaat er toch in. En dan gaat Vitesse het toch doen. Is het Loigo Penda die hem binnenschiet. Na een van de laatste aanvallen in deze wedstrijd. In de extra tijd. En aan deze goal mankeert toch helemaal niets lijkt mij. Nou, dat was inderdaad zo. Vitesse won met hangen en wurgen dus met 1-0. En is als eerste door naar de halve finales. Morgen is Ajax PSV om de beker. En donderdag Heerenveen Feyenoord. Het weer nog, het is droog en op veel plekken helder en koud. Min 6 tot min 14. Morgen is er best veel zon, maar we blijven wel de hele dag onder het vriespunt.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 He just keeps on trying, and his smile. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. of you every step of the way. zitten dan een loop Deze dingen altijd dat die dingen voor de koop Mijn charge Best you ever know Dus waarom moet je graag baby go just take it slow My baby Some of me more.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 Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Liputón ya no compren Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues está para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.